Twee uur. Nou Je moet wel wit hebben, anders doet hij het niet. Okay. Ehm, dit is een test van eh, enkele seconden om te kijken of de Olon werkt. Tot zover. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Watergasmeer staat 7 kilometer file tussen Amsterdam Slotervaart en Business Park... De rijbaan is dicht vanaf de afrit Rai na een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt De Nieuwe Meer over de A4 en de A9. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 2 kilometer file bij Vlaardingen-West. De rechte rijstrook is dicht. Daar ligt rommel op de weg. er staat ook een korte file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Bij Almere Hout is de rechte rijstrook dicht.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 Eh, de mensen die eh, belangstelling hebben voor het optreden van de groep Vlerk... die kunnen eh, aankomende vrijdag 30 januari op de eerste plaats genieten... van de uitzending hier bij ZFM Zandvoort. Want dan komen ze in de uitzending tussen 5 en 6 uur... vertellen over hun tournee Variation on a, on Lady... Oftewel variaties op een dame. ja, wat, wat, wat daar misschien precies van moet begrijpen. Ja, dat zult u allemaal horen. Maar in ieder geval, ze treden op uh, op de 30 e in Emuiden. Uh, eh, dan moet ik even spieken waar in Emuiden. Het Kennemer Theater. Ja. Oh nee, sorry, dat is in Beverwijk. Nee, dat is de 5e februari. De Schouwburg in Velzen. Dus vrijdag 30 januari, de Schouwburg in Velzen in Emuiden. Uh, eh, daar treedt de groep Vlerk op. En dan gaan ze 5 februari, dat is ook in de buurt voor u in Beverwijk optreden eh, in het Kennemer Theater. Dat is allemaal vanaf kwart over acht s'avonds. Dus op eh, donderdag 5 februari in het Kennemer Theater in Beverwijk.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 Painted faces fill the places But I got in between Tried to square Not being there But said That I should have been Hold back the river Let me look in your eyes Hold back the river so wide can stop for a minute and see where you hide.